Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het AD stopt met zijn komen niet meer terug. De hoofdredacteur schrijft vandaag in de krant dat vorig jaar is gebleken dat over smaak toch te twisten valt. Op de haringtest was veel kritiek omdat een van de keurmeesters de verkopers niet eerlijk zou beoordelen. De oliebollentest lag onder vuur omdat de jurycommentaren onnodig hard zouden zijn. De hoofdredacteur van het AD schrijft dat hij het daar bij nader inzien mee eens is... en dat het niet de bedoeling is middenstanders te kwetsen. Het plan om met strengere toelatingseisen het niveau van PABO-studenten te verhogen is mislukt. Trouw meldt op basis van onderzoek dat de eindexamencijfers van scholieren die zich aanmelden niet hoger zijn dan voor de invoering van de eisen in 2015. Door de toelatingstoetsen zijn er wel veel minder aanmeldingen op de PABO, terwijl er juist een groeiend tekort is aan leraren. De ruim 100 huizen op Sint Eustatius die vorig jaar september werden beschadigd door orkaan Irma moeten in augustus zijn gerepareerd. Staatssecretaris Knops zegt dat er haast mee wordt gemaakt vanwege het nieuwe orkaanseizoen. Het oplossen van andere problemen op het eiland gaat langer duren, zoals de renovatie van het wegennet en de verbetering van telefoon en internet. Oeganda gaat belasting heffen op WhatsAppen, Facebooken en Twitteren. Het Afrikaanse land voert een social media belasting in van omgerekend 5 eurocent per dag. Volgens de president moet de maatregel roddelen tegengaan. De nieuwe belasting levert de Oegandese schatkist tientallen miljoenen euro's per jaar op. Hoe het land gaat controleren wie er sociale media gebruiken is onduidelijk. Het weer plaatselijk kan een misbank voorkomen die al snel verdwijnt. Vooral het oosten krijgt vandaag opnieuw te maken met regen- en onweersbuien. In het westen is er meer ruimte voor de zon.